Kees Groot met het NOS-journaal. De NS vindt het niet dan de afgelopen dagen. We hadden genoeg treinen en genoeg personeel, alleen het spoor waarover we moesten rijden werkte niet, zei directeur Ingrid Thijssen van NS Reizigers op Radio 1 in de overnachting. Ze wilde niet zeggen of ProRail wel excuses zou moeten aanbieden. Dat het treinverkeer gisteren opnieuw ontregeld zou zijn, had de NS volgens Thijssen niet voorzien. Ondanks de extreme vrieskou gisternacht waren er geen aanwijzingen dat er opnieuw problemen zouden ontstaan. Ze benadrukte dat ze de overlast voor de reizigers heel vervelend vindt. Vandaag en morgen rijdt de NS met een uitgedunde dienstregeling die ervoor moet zorgen dat reizigers weten waar ze aan toe zijn. In een groot deel van het land wordt de helft van het aantal intercities geschrapt. Morgen in de spits zullen de treinen wel langer zijn. Bij de screening van aankomende politieagenten moet meer aandacht komen voor hun mentale conditie. Dat zegt minister Opstelten. Aanleiding zijn drie dodelijke schietincidenten waarbij agenten in opleiding hun dienstwapen gebruikten. Gisteren nog werd een agent doodgevonden die vier dagen vermist was. Waarschijnlijk heeft hij zelfmoord gepleegd. Minister Opstelten roept de korpsen op om alerter te zijn op het welzijn van agenten in opleiding. Hij wil meer trainingen en professionele opvang voor politiemensen in psychosociale nood. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben zich niet geplaatst voor de finale van de Champions Trophy. In Rosario verloren ze de halve finale op shootouts van gastland Argentinië. Na de reguliere speeltijd stond het 2-2. De finale van de Champions Trophy gaat nu tussen Argentinië en Groot-Brittannië. Nederland speelt om de derde plaats tegen Duitsland. Het weer op veel plaatsen matige tot strenge vorst met temperaturen tot min 15 graden. Overdag kan er aan zee wat lichte sneeuw vallen. Het wordt ongeveer min 3 graden, maar door de stevige wind voelt het kouder aan.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 Geen advies bij al mijn klachten. Niet de allerlaatste uitweg, waar wij al niet meer aan dachten. Maar meer nog dan ik eigenlijk toegeven wil. Zij maar think you'll get away with the same thing again? Yep. <laughs> Come on, what's my name?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 Oh, me, your eyes take over me, they holding me, feel like they controlling me. break it down. I don't need no bitch, it's I'm just trying to make you see that where I'm from, yo, shorty, you the boss.